Ook al zeiden hulporganisaties als Save the Children dat dat niet mogelijk is. De directeur van die stichting is dan ook blij, maar ook boos dat het kabinet nu draait. Ik denk dat het verkiezingstijd is en dat het eh, eh, aan de ene kant pleasen van het niet naar Nederland willen halen van buitenlanders mee zal stellen. Aan de andere kant is het nu wel goedkeuren misschien ook een gebaar dat tegemoet komt aan het gevoel van heel veel Nederlanders dat er wat anders moet gebeuren. Of de kinderen ook echt hierheen komen en hoeveel er zijn, horen we later. Het Britse Manchester is in shock na een aanval op een synagoge. Een man reed voor de deur van het Joodse gebedshuis in op een groep mensen en stak daarna om zich heen. Er zijn twee doden, drie anderen zijn er slecht aan toe en liggen in het ziekenhuis. De dader is neergeschoten door de politie. Ze denken dat hij dood is, maar zeker weten doen ze dat niet, vertelt deze verslaggever van Sky News. They can't quite get close enough to the body uh, just now to confirm that because of items around his person. We understand that a bomb disposal unit uh, was called here. They, they said he had suspicious packages uh, on his person, but we understand that it was a very quick actions uh, of a witness here calling police that allowed them to respond so quickly uh, and prevent him from actually entering the synagogue. Een ooggetuige had dus zo snel de politie gebeld dat agenten nog konden voorkomen dat de man de synagoge binnenging. En gefeliciteerd als je op het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden zit... of op basisschool De Kameleon in Den Bosch. Want dan is de kans groot dat jouw leraar leraar van het jaar is geworden. Nina Tiemersma is gekozen als de beste van het voortgezet onderwijs... en juf Roos als beste basisschoolleraar. Haar leerlingen vertelden eerder bij de lokale omroep van Den Bosch... wat haar zo goed maakt. Super want dus ze maakt de lessen veel creatiever en eh, veel leuker, waardoor iedereen zin heeft. Ze zegt ehm, dat, ze, dat we hier niet komen om werkboekjes te vullen, maar om echt te leren. Een beetje op haar eigen manier, dus dan wel een langere instructie, maar dan snap je het wel beter heb ik nog het weer. Een mix van zon en wolken met af en toe een buitje en 15 tot 18 graden. Morgen gaat het harder waaien, is er ook meer regen en het blijft redelijk fris. Maximaal een graad of 14. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog niet alle files zijn opgelost. Op de A1 naar Amsterdam heb je nog 10 minuten vertraging tussen Naarden en Knopend Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je nog 10 minuten vast bij Vinkenveen. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk.